nos De wet orgaandonatie wordt verruimd. Ook als naaste familieleden niet kunnen worden bereikt... mogen artsen bij mensen die op sterven liggen een orgaandonatie voorbereiden. meerderheid in de Tweede Kamer gaat ermee akkoord... en ook de Eerste Kamer lijkt ermee in te stemmen. De wetswijziging is van belang als iemand geen keuze heeft vastgelegd in het donorregister. In die gevallen moet de familie worden geraadpleegd... maar als die niet meteen kan worden bereikt gaat er kostbare tijd verloren... Minister Schippers benadrukt dat artsen alleen voorbereidingen voor orgaandonatie mogen treffen. Uiteindelijk kan de familie altijd nog nee zeggen. Bijna niemand boekt meer een vakantie naar Cyprus. De boekingen zijn deze week vrijwel helemaal stil komen te liggen, zegt reisorganisatie TUI Nederland. Op Cyprus zijn de banken al de hele week dicht om te voorkomen dat mensen hun spaarrekening leeghalen. Binnen kan nog wel, maar de geldautomaten op Cyprus zijn snel leeg. TUI heeft nog geen annuleringen binnengekregen van mensen die al wel hebben geboekt. De Raad van State wil van het Europese Hof van Justitie weten hoe ver de overheid mag gaan om te testen of iemand homoseksueel is. Dat is van belang in asielzaken waarbij een vreemdeling beweert dat hij in eigen land gevaar loopt vanwege zijn seksuele geaardheid. In Nederland worden vragen gesteld over intieme relaties, maar andere landen gaan verder. Tsjechië laat asielzoekers bijvoorbeeld naar porno kijken en meet dan hun fysieke reactie. De Raad van State wil nu van het Europese Hof weten wat juridisch wel en niet door de beugel kan. Een museum in Londen heeft in de voorverkoop al 50.000 kaarten verkocht voor een tentoonstelling over David Bowie. Dat is een record voor het Victoria and Albert Museum. Op de expositie zijn vanaf zaterdag 300 Bowie-voorwerpen te zien... zoals extravagante kostuums, bladmuziek en instrumenten. De meeste spullen komen uit de privécollectie van de zanger. Het weer in het oosten en zuidoosten valt nog wat winterse neerslag. Verder blijft het droog.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 Er zijn vrij weinig bijzonderheden. In totaal 60 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen de afrit Plaspilpolder en Den Haag-Zuid 3 kilometer. Op de A13 naar Haag Rotterdam bij de Alfred Berkel de Rode Reis 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Brechtseplein 4. Verderop bij Moordrecht nog eens 4 kilometer. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 5. En op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer.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 Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever Cause I was feeling down, now I'm feeling better And maybe it goes on and on and on and on When me and you party together I wish this night would last forever, ever, ever, ever, ever, ever.